Hij blijft in principe tot het einde van dit seizoen. Hij is de opvolger van Maurice Stijn, die vorige week na een superslechte seizoenstart vertrok bij de Amsterdamse club. Daarna werd assistenttrainer het Maduro tijdelijk naar voren geschoven. Van Schip was eerder ook al invaltrainer voor Ajax en deed hetzelfde voor Melbourne City, Pekswolle en de nationale ploeg van Griekenland. Het Deltion Sprint Lyceum in Zwolle blijft vandaag dicht vanwege bedreigingen. Op die school wordt onderwijs gegeven. Wat voor bedreiging ze hebben gekregen en van wie, zeggen ze er niet bij. Een hoop gedoe op het spoor rond Rotterdam Centraal. Er gaan geen treinen richting Den Haag, Schiphol en Breda. Het komt onder meer door problemen met een internationale trein in de buurt van het station, zegt ProRail. Daar is de bovenleiding terechtgekomen op de trein. Er zijn geen gewonden bij gevallen. Dit betekende wel dat eh, de trein niet verder kon en dat er dus 260 reizigers eh, gestrand waren. die mensen zijn er inmiddels uit. Ze konden via loopplanken overstappen op een andere trein. En het was een druk weekend voor meneer Schonewille uit Hollandse Veld in Drenthe. Hij verzamelt antieke klokken en heeft er zo'n 300. En die moest hij allemaal op de wintertijd zetten. Dat is best een klus hoor. En dan 300 keer? <laughs> Zoiets ja. En dan vind ik het wel prima. Ik ben gek op een klok. Het is een rare ziekte misschien. Maar maar ik denk wel een gezonde ziekte. Ja, en dat houdt je in elk geval twee keer per jaar lekker van de straat. Het weer, nou, als de zon schijnt bij jou, geniet er even van. Want vanuit het zuiden komt er weer regen aan. Graadje of 14 vanmiddag. Morgen een mix van zon en wolken. Ook weer kans op een paar buien en zo'n 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Israël heeft de dood van het Duits-Israëlische Shani Luke bevestigd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat haar lichaam is gevonden en geïdentificeerd. De 22-jarige Luke werd op 7 oktober tijdens een festival ontvoerd door Hamas... en was een van de bekendste gijzelaars. Het Israëlische leger zegt dat grondtroepen Gaza-stad hebben bereikt. Een woordvoerder zegt dat er op dit moment hevige gevechten zijn... tussen strijders van Hamas en het Israëlische leger. En als er niets gebeurt zullen veel speeltuinen op korte termijn verdwijnen... zegt de maatschappelijke instelling Jantje Beton op basis van een rondvraag onder zo'n 500 speeltuinen. Oorzaak van de dreigende teleurgang is onder meer een tekort aan mankracht... om de speeltuinen draaiende te houden. Het weer vanuit het zuiden trekt regen het land in.